1 uur. Dit is door negens met het NOS-journaal. Harderwijk gebruikte tot november natriumnitriet in zijn visworsten. Omroep Gelderland meldt dat de NVWA het bedrijf heeft beboet. Natriumnitriet mag in vlees worden gebruikt, maar is in vis verboden... omdat het dan mogelijk kankerverwekkend is. Tijdens de controles van de NVWA bleek ook dat het bedrijf zijn producten niet goed controleert op de listeria-bacterie... waar mensen doodziek van kunnen worden. Foppe staat na eerdere schandalen onder verscherpt toezicht. Drie jaar geleden overleden vier mensen na het eten van zalmproducten die besmet waren met de salmonella-bacterie. 23.000 mensen werden ziek. Daarvoor was het bedrijf ook al beboet vanwege onhygiënisch handelen. Experts van de nationale politie en defensie zijn in Oekraïne begonnen met een nieuw opsporingsonderzoek in verband met de ramp met vlucht MH17. Ze zullen ongeveer twee weken zoeken naar bewijs van wat er is gebeurd. Mensen die iets weten over de aanwezigheid en het gebruik van een boek-raketinstallatie in juli vorig jaar zijn in maart opgeroepen om zich te melden. Met hen wordt nu gesproken. De republikein Jeb Bush heeft in een toespraak officieel bekendgemaakt dat hij meedoet aan de race om het Amerikaanse presidentschap. De broer van oud-president George W. Bush is de elfde republikein die zich kandidaat stelt voor de verkiezingen in 2016. Hij belooft onder meer een minder soft militair beleid en het verbeteren van de relatie met Israël. Een woonzorgcentrum in Rijswijk is afgelopen avond ontruimd na een lekkage. De ruim 100 bewoners zijn door de politie geëvacueerd. Waardoor de lekkage is ontstaan is niet bekend. Door het lek ontstond kortsluiting in het Rijswijkse zorgcentrum en viel de stroom uit. Het weer vannacht opklaringen, maar in het noorden ook wat bewolking blijft op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot 5 graden.